Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politiebonden zijn bezorgd over de slagkracht van de politie. Ze zijn de discussie over het exacte aantal agenten beu. Er is veel gepraat over hoeveel agenten er nu precies zijn. Maar volgens de bonden zijn de werkelijke problemen onderbelicht. Ze wijzen erop dat agenten er steeds meer taken bij krijgen. Zoals de dierenpolitie en de deelname aan internationale missies. Doordat er wordt gesneden in het ondersteunende personeel... neemt de druk op de agenten verder toe, zeggen de bonden. Defensie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de militair die gisteren in een ziekenhuis in Maastricht overleed. De man van 20 werd vorige week na een oefening onwel, vermoedelijk door een bloeding in zijn hoofd. De landmacht bekijkt of er een verband is tussen de dood van de militair en het parcours van de oefening. Op het parcours krijgen militairen klappen. Bij het parlement in Athene zijn groepjes betogers slaas geraakt met de politie. De betogers gooien met stenen en de politie zet traangas in. Zo'n 20.000 demonstranten proberen te voorkomen dat de volksvertegenwoordigers naar binnen gaan om te praten over de bezuinigingsplannen. De regering Papandreou wil de komende jaren 28 miljard euro bezuinigen. Ook gaan de belastingen omhoog en worden staatsbedrijven verkocht. Het kabinet beperkt het maximumsalaris van nieuwe onderwijsbestuurders. Bij nieuwe benoemingen in het mbo en het hbo mag het niet hoger zijn dan 194.000 euro. Op universiteiten wordt 217.000 euro het maximum. Dat is in lijn met de zwaarte van de functies, zegt het kabinet. De wachtwoorden om de iPhone mee te ontgrendelen zijn weinig fantasierijk. Dat blijkt uit ruim 200.000 toegangscodes die door een Amerikaanse softwareontwerper zijn verzameld. De meest gebruikte wachtwoorden zijn 1, 2, 3, 4, 4 keer 0 en 2580. De cijfers van de laatste combinatie zijn verticaal gezien de middelste van het toetsenbord. Het weer, veel stapelwolken en vanmiddag wat buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen bewolkt en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 24 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 always zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. playa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 you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 上的。 around the home hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Just a perfect day. drinks and sangria. gets dark we go watch your soul. 6.9 ZFM ZFM